Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in ons land weer een groep Afghaanse vluchtelingen aangekomen. Het gaat om 176 mensen die net landen op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben in Afghanistan voor Nederland gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger voor ons leger. Toen de Taliban een jaar geleden de macht grepen in Afghanistan... vluchten duizenden mensen zo snel mogelijk het land uit. Met deze mensen lukte dat toen niet. Vorige week kwam ook al een grote groep, kwam ook al een grote groep Afghanen naar Nederland. Er zijn waarschijnlijk nog een paar honderd Afghanen die naar ons land willen vluchten. Een hoop politici moeten gauw hun tandenborstel en zwemkleren in een koffer gooien... want ze moeten terugkomen van vakantie voor een spoeddebat... naar aanleiding van uitspraken van CDA-minister Hoekstra. Die zei vanochtend dat er ook tot na 2030 de tijd kan worden genomen... om de stikstofuitstoot te halveren. De meerderheid van de Tweede Kamer wil hem en onder meer premier Rutte daarover vragen stellen... zegt verslaggever Marleen de Rooij. Een spoeddebat wat Wilders heeft aangevraagd met de vraag... zijn dit nou uitspraken die namens het kabinet zijn gedaan... of door de CDA-leider Hoekstra? en daar zit nou ook precies die spanning. Want het kabinet zegt keer op keer... er kan niet aan de doelen worden getornd. Dat zou ook niet gebeuren. Maar Hoekstra liet die opening dus wel vanmorgen. En op Lowlands kan je dit weekend ook zelf je zangkunst laten horen. Bij de karaoke booth. Dan kan je onder meer deze Nederlandse klassiekers blaren. En dan denk ik Maar er zit wel een twist aan. Een deel moet namelijk in het Engels. Het is een experiment van de Universiteit van Amsterdam. En dan hebben we op heel veel verschillende plekken in die liedjes die tekst aangepast. En dan willen we nog steeds weten hoe goed ze dat eh, eigenlijk doen als er een andere tekst staat. En ehm, doordat het liedjes zijn weten we natuurlijk hoe de deelnemers dat normaal zouden zingen. Als het, eh, als het de Nederlandse tekst is. En dan kunnen we precies zien op welke plekken in de liedjes dat eh, makkelijker en moeilijker is. Ze hopen dus met de testen achterhalen hoe dat switchen van de taal gaat. Het weer nog, het is prima festival weer. Zon, maar ook wolken. Later in de middag heb je misschien wel je poncho nodig, want er zijn hier en daar wat buien. In het oosten is er ook kans op wat onweer. En het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is onder andere druk in de regio op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Diemen 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Hou ook nog altijd rekening met de afgesloten Gaasperdammertunnel in de A9. In beide richtingen is de weg helemaal dicht sinds gisteravond vanwege technische problemen aan de camera's. Hou rekening met extra reistijd.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 Ook wij kennen bars in training, skin keer, niks splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is de shoes, Sharon Nicky en ook Isabella. Van Villa, Villa, we kennen van Villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella umbrella, ella. Kom mijn umbrella, ella. Kom mijn umbrella, ella. Kom mijn umbrella, ella. Kom ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug of fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. How many times thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Marty die move, die is dit, dus naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Yara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me tunes. Ik kan niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella wij kennen bars in training, skin, ik splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die zit de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, mijn hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella,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 So, do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning most beautiful girl I've ever seen. Come down, down, down, my love is calling. Come over here with your heart, and I will love.